Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een auto ingereden op een groep mensen. Een vrouw van 46 kwam om het leven en acht mensen raakten gewond, van wie enkele ernstig. Het gebeurde in de binnenstad van Stuttgart bij een metrohalte. De bestuurder van de auto, een man van 42, is aangehouden. De politie van Stuttgart denkt niet dat hij een aanslag wilde plegen. Het zou gaan om een ongeluk. De man die donderdag in Rijswijk werd doodgeschoten op een terras... deed eerder aangifte wegens dreiging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. ToM zegt dat er te weinig aanknopingspunten waren voor verder onderzoek. De advocaat van de Turkse man zei in een recente juridische procedure... dat de man gevaar zou lopen omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging. De Turkse regering ziet dat als een terroristische organisatie... De man was in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Turkije. Het Turkse OM beschuldigt hem van betrokkenheid bij moord. In de VS zijn zeven mensen omgekomen bij een botsing tussen een toeristenbusje en een pick-up truck. Het gebeurde in de buurt van Nationaal Park Yellowstone in de Amerikaanse staat Idaho. In het busje zaten veertien mensen. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Beide voertuigen vlogen daarna in brand. De bestuurder van de truck kwam, om het leven, net als zes toeristen die in het busje zaten. Er zouden ook mensen gewond zijn geraakt. Over de identiteit van de toeristen is nog niks bekend. In Venlo is een man gered uit een kledingcontainer. De politie vond hem daar afgelopen ochtend. Het is niet duidelijk hoe de politie erachter kwam dat de man erin zat. De hulpdiensten hebben hem eruit bevrijd.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 had been a lady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 stop me to in. this could be love for 啊。